I hear the drizzle of the rain like a memory it falls soft and warm continuing tapping on my roof and walls and from the shelter of my mind window of my eyes. I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary path Na 11 uur is een mooie tijd voor een mooie song van Simon Garfunkel. Cathy's Song was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Letterlijk Academie, een vernieuwend kwaliteitsinstituut voor lezen, rekenen en groei. En een Europees compromis over de namen die plantaardige producten nog mogen gebruiken is een schijnvertoning. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. I haven't slept at all in It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you. Turns me your slave. Come and do with me anything that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Bright stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the mood for love? So tell me why I stop to think about this weather little dream might fade away. And there I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, I love together would endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery? What is all this talk about loving me, my sweet? I am not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Come on and please pull yourself. mind. I'm so crazy about love, never knowing what love's all about. James Moon, you come on in, man. You can blow now if you want to. through. George Benson in de late avond met Moody's Mood. En de chorus daarvoor met What Can I Do? Zometeen hoor je alles over Letterlijk Academie. Maar eerst is hier nog Sting en Fields of Gold. dying fields of gold. See the west wind move like a lover's soul. just like. walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Sting was dat. Hij bezong de velden gevuld met gerst rond zijn huis, The Fields of Gold. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Sandra van Leeuwen en Annemarie Moeskops lanceerden onlangs Letterlijk Academie, een vernieuwend kwaliteitsinstituut voor lezen, rekenen en groei. Ze zijn bij Herman de Bruin. Welkom dames. Dankjewel. Dank je. Betrokken bij het onderwijs begrijp ik. Zeker weten. ja. ja al heel lang, maar we gaan het eh, letterlijk academie. Niet een lidwoord voor de letterlijke academie. Nee, heeft dat een speciale reden? Nee, dat heeft geen speciale reden. We hebben dat wel gedaan met eh, het rekenhuis en het leeshuis, maar mhm. letterlijk academie niet. Nee. nee. maar als ik dit hoor, dan hebben we het over het onderwijs. Klopt. Ja, duidelijk. Eh, ja, letterlijk academie. Wat doen jullie daar mee met die letterlijk academie? Nou ja, we hebben eerst eh, zijn wij begonnen met het leeshuis. Annemarie zei het al. Ja. En eh, ja, wij hebben daar heel veel kinderen geholpen en mensen eh, opgeleid om kinderen op de juiste manier te helpen met lezen. En ook mhm. teams. En we haalden daar eigenlijk zulke goede resultaten mee dat uiteindelijk ook mensen zeiden: kunnen jullie dit ook voor rekenen voor ons doen? Oké, ja, dat was een uitbreiding dus. <laughs> Ja, dat was een uitbreiding. Nou, dat zijn we gaan doen. En toen is het rekenhuis ook ontstaan. En uh, nou ja, Annemarie geeft al jaren ook eh, trainingen voor eh, ja, ADHD en autisme. Mhm. en, altijd gedrags... met taal of met rekenen? Ja, nou nu dus ook de uitbreiding. Dit jaar is dus ook het heldenhuis ontstaan. Oké. En dat is dus weer richting het stukje gedrag. Maar wij vonden het gedragshuis niet zo goed klinken. <laughs> Kinderen vinden het namelijk heel leuk om naar het leeshuis te komen of naar het rekenhuis. Ja. En toen zeiden van nou, hè, Annemarie geeft veel trainingen daarover. Over autisme en over ADHD en over executieve functies. En toen zei ze van, uh, nou zullen we het anders het Heldenhuis eh, noemen? dat vonden wij wel een goed idee. Eh, maar even over, jullie geven lessen, maar je zit niet bij een bepaalde school verbonden. Je geeft op allerlei scholen les. Wat is het geheim dat jullie dan wel hebben en die onderwijzers, onderwijzeressen op die scholen blijkbaar niet? kinderen hebben ergens een stukje instructie gemist. En dat kan komen doordat ze concentratieproblematiek hebben. dat kan zijn doordat ze bepaalde eh, vakgebieden lastig vinden. En wat wij doen is, wij geven instructie. Passende instructie voor de eh, desbetreffende leerling, dat is maatwerk. dus dat is soms echt even zoeken samen met een leerling eh, wat bij hem of haar past. En eh, daar heb je even tijd voor nodig en dan ehm, werkt het. En dat is een soort toverstok, <laughs> zeggen we wel eens. Ja, ja, ja. Maar het is individueel dus. het kan individueel zijn. Het kan ook in kleine groepjes van vier tot vijf kinderen. Ja. Zijn jullie landelijk bezig of moeten we het nog op regionaal niveau zien? Het zit eh, in het zuiden. Ik kom zelf uit het zuiden, eh, ja. zoals jullie horen. Eh, dus we zitten ehm, inmiddels in Dordrecht, hebben we een aantal scholen gevonden. hier in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. We zitten in Rotterdam en we gaan nu ook richting Den Haag. Okay. Dan denk ik, weet het ministerie van Onderwijs hiervan? Van deze enthousiaste verhalen en van deze goede resultaten dus? Hè? Nog niet, maar ja, wat Anne-Marie al zei, we zitten nu ook ook eh, in Den Haag. Hè, daar is Annemarie ook een stukje beleid. Er zit de regering ook vlakbij. Zij, ja, zeggen. Ja. <laughs> dus, eh, ja, nee, nog niet. Maar eh, ja, ik, we verwachten wel dat die olievlek zich verder gaat uitspreiden eigenlijk. Ja het is eh, even aankijken ook wat, eh, wat de regering gaat doen natuurlijk. Ook dat, en, eh, of het, en als het storm loopt, dan zijn we wel ons op aan het voorbereiden. Ja, Zeil, mensen die daar meer van willen weten, die ook willen solliciteren bij jullie bij wijze van spreken. kan dat via website, sociale media? Ja, www.letterlijk-academie.nl Als jullie zeggen, nou, de scholen kunnen daar ook terecht om zich eh, te oriënteren en eventueel aan te melden? Ja, er staan eh, hele leuke tutorials op. Dus ook video's om eh, mhm. de dingen die wij doen in een één-op-één situatie. Dat kunnen leerkrachten ook toepassen in hun groep, in hun klas. maar ze kunnen ook kijken wat het aanbod is, ehm, wat extra informatie vinden over lezen, over en ze kunnen jullie ook bereiken om meerdere vragen te stellen als dat nodig mocht zijn. Dat staat er ook allemaal op. Dan is de website een punt om te beginnen en voor jullie gewoon om door te gaan met waar jullie mee bezig zijn en zoveel mogelijk uit te breiden. Want het idee dat letterlijk academie helpt bij kinderen om te leren lezen en te schrijven, dat hebben we in ieder geval waargemaakt. Nou, zeker. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Annemarie Moeskens en Sandra van Leeuwen. En heel veel succes ook en heel veel plezier met al het werk voor die kinderen. Face, L'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans les moindres rêves où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets. ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. de choses qu'on Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. L'amour comme si l'on pleuvait. Nu sur les galets. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Blow for blow, they fall like pouring rain. If it's not fire, it's a hurricane. muziek van The Deep Hour. Hurricane hoorde je. En uit Frankrijk, Nolwenn Leroy met Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Oftewel, ik hield van je, ik hou van je en ik zal altijd van je blijven houden. Dit is De Late Avond. smiling all the time. then if you're so smart? Tell me why are you still so afraid? Mm. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, hey. that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? might be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old, you're gonna Vienna waits for you. When will you realize Vienna waits for you? Een muzikaal toeristisch pamflet over Wenen, gezongen door Billy Joel. En daarvoor Sandy Denny en No More Sad Refrains. Zij zit aan de oever van de ader van haar land. De jaren stromen snel voorbij, zij heeft steentjes in haar hand. Haar steentjes maken kringen ze telt ze één voor één. Ze zingt de kringen zachtjes toe, voelt zich niet meer zo alleen. En als de kringen weg zijn en de oever hebben bereikt, zucht ze diep als ze beseft hoe machteloos zij er maar kijkt nieuwe steen maakt weer een nieuwe kring die opnieuw de hoeve raakt. zo regelmatig rond. een cirkel is volmaakt. Ik heb één kring voor mijn moeder, die mij haar wijsheid heeft gegeven. Een kring voor mijn broer die zoveel heeft om voor te leven. Eén kring voor mijn vader, die mij meeneemt aan zijn hand. En één kring, dat is de laatste, voor mijn lieve vaderland. Met de stroom mee gaat de cirkel, als maar groter zijn bereikt Totdat de laatste golven doet verdwijnen in het aangespoelde slijk. De rivier stroomt rustig ver, daar verandert zij niets meer aan. Van de oorsprong naar het doel en terug, de kring van het bestaan. Ik heb één kring voor mijn vrienden, zonder wie een kring voor het kruis dat ik voor het slapen sla. Een kring voor het water dat mij rust heeft gebracht. En één kring voor het kaarslicht dat mij zicht geeft in de nacht. terug. En één kring, dat is de laatste voor mij. muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in de late avond met Bert de Wolf. Kim Carnes hoorde je uit 1985 met Bon Voyage. En daarvoor Marcel de Groot, de zoon van zijn vader, met Kringen in de rivier. We gaan naar ons volgende onderwerp. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de namen die plantaardige producten nog mogen gebruiken. Tani Didderen van Foodwatch Nederland vindt het Europees compromis een schijnvertoning. Herman de Bruin praat met haar. Daarmee welkom. Ja, dankjewel. Ja, het gaat over eh, die producten die eh, net doen of ze vlees zijn, maar die het niet zijn, hè? Ja, klopt inderdaad. over vleesvervangers. Wat willen jullie daarmee eh, mee bereiken? Nou ja, je, je, je ziet eigenlijk dat op dit moment dus de verschillende soorten namen van vleesvervangers niet meer toegestaan worden. Mhm. Dus als je het hebt over vegetarische kip bijvoorbeeld, Ehm, en wat ons betreft hè, is dat eh, een resultaat van, eh, van een grote, grote lobby. Mhm. Ehm, ja, mensen zijn namelijk helemaal niet in de war als er plantaardige kip ergens op staat. Onderzoek wijst ook uit dat mensen dan prima weten dat dat plantaardig is en niet afkomstig van een echte kip. Mhm. Ehm, maar ja, de enige die natuurlijk profiteert van als die namen eh, verboden worden, is de, de vleesindustrie. Ja, ja. Hoe profiteren ze daar dan van? ja, je zag eigenlijk, je ziet al een hele tijd een trend dat vleesvervangers steeds populairder worden. En ja, dat is natuurlijk een bedreiging voor degene die dierlijke producten verkopen, want dat zou hun eh, producten kunnen vervangen. Ja, ja, dus zij zetten zich ook hard in om de verkoop van die vleesvervangers dan weer terug te dringen. Dan gaat het om omzet en om geld natuurlijk weer. Ja, ja, zeker. Ja, um, ja de, Europese parlement heeft dit vastgesteld, die namen. Mm En ja die zijn niet handig. Die, die, die zorgen ervoor dat, eh, dat de vleesindustrie toch weer denkt van nou, dan kunnen we meer verkopen. Ja, ja dat denk ik wel. En in eerste instantie eh, leek het er ook op dat woorden zoals burger en worst, die niet mhm. specifiek naar een dier verwijzen, dat die ook eh, verboden zouden worden. Maar dankzij een sterke tegenlobby van een hele hoop NGO's blijven die gelukkig toegestaan. Ja, ja. maar ja, andere bekende termen, denk aan steak, bacon en kip dus, die echt verwijzen naar die diersoorten, die, die worden verboden. Ja, en wat eh, willen jullie daar dan mee als eh, Foodwatch Nederland? Ja, als, als Foodwatch willen wij eigenlijk gewoon dat het voor consumenten dat, dat, duidelijk is voor hen, dat iedereen zelf mag weten wat mhm. hij koopt. En mhm. wij denken regelgeving zou consumenten moeten helpen, duidelijkheid scheppen en ook innovatie ondersteunen. Eh, maar dit maakt eigenlijk de markt ingewikkelder. Dus dit, dit remt ook duurzame productontwikkeling af. En het legt ook onnodige druk op bedrijven die juist de afgelopen jaren heel erg hebben ingespeeld op veranderende consumentenvoorkeuren. Hoe kunnen jullie daar een tegenwicht aan bieden dan? Ja, dus in Brussel voeren wij eigenlijk heel erg eh, actie hè, mhm. bij, eh, bij het Europese parlement samen met een hele hoop andere NGO's. En wij, ja, wij hebben ook, zeker toen, eh, toen het in eerste instantie nog dreigde dat ook Vega Burger niet meer mocht bestaan, hebben wij ook heel erg actie gevoerd. En dat is gelukkig met succes geweest maar daar, daar gaan we natuurlijk mee door. Maar ik ben bang dat deze regelgeving er, eh, er wel doorheen gaat komen. Ja, want dit is nog niet vastgesteld helemaal? Nee, nog niet helemaal. Maar ja, de, de, ze hebben, eigenlijk hebben de onderhandelaars van het Europese parlement en de Europese lidstaten nu wel een eh, akkoord bereikt. Ja, ja. Dus eigenlijk voer je actie eh, terwijl het niet meer haalbaar is. Nou ja, wij hopen natuurlijk dat ze, dat ze dit nog terug willen draaien. En dat ze zich echt gaan focussen op het beschermen van de consument. Ja, hoor ik je nou een petitie aankomen of met burgers die daarop kunnen reageren? Dat hebben wij zelf niet, maar er zijn wel andere eh, NGO's die daar op dit moment een eh, petitie op hebben lopen. Ja, dus als je bij petities.nl kijkt, dan eh, kan je het wel vinden, denk ik. Ja, het is, nou, het is op dit moment is het een petitie van, van Provac. Oké, ja, dan moet je daar even zoeken. Want als je bij jullie kijkt, dan hebben jullie niet... waarom doen jullie eigenlijk niet mee met die petitieactie? Ja, wij kijken een beetje hè, met verschillende organisaties van waar kunnen we op dit moment de meeste waarde toevoegen. En dit werd dus ook al door een andere NGO eh, goed gedaan. En wij hebben meer op de, ja, op de achtergrond meer lobbywerkzaamheden uitgevoerd in Brussel. Jullie hebben vast wat op de website staan over dit onderwerp? Ja, zeker. Ja, hoe kunnen mensen dat bereiken? Uh, onze website is foodwatch.org. En eh, nou, als je alleen al intypt plantaardige producten of vleesnamen, dan eh, vind je alle informatie eh, over het dossier. Even zoeken en dan kom je er wel, dus begrijp ik. Ja, eh, nou in ieder geval succes met de actie die jullie voeren, ondanks dat iemand anders eigenlijk de petitie doet, maar je weet maar nooit hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het eh, gesprek. Tanne Didderen over de producten die plantaardig zijn, maar andere namen zouden moeten hebben. En dat hebben ze niet geregeld. Dus we wachten nog even af of gaan we nog doorvechten? Ja, wij blijven altijd doorvechten om, eh, voor, voor de consumentenrechten. Dat is in ieder geval een goed uitgangspunt. Nogmaals dank. In the airport lounge, she sat in a Marlena Dietrich hat, the grandest lady I had ever seen. Outside, the heavy rains had grounded all the planes, so I asked her if she'd like some company. In my rhinestone studded suit, my cowboy hat and boots. I must have been a sight for her to see. But she said, Pull up a chair as she fumbled with her hair. A more unlikely pair you'll never see. I was Morgan David Wine, and she was Shabby 59. But there we sat the cowboy and the lady. She was ski resorts in Aspen and the summers in Paris. I was Grand Ole Opry, Nashville, Tennessee. The cowboy and the lady, as different as could be. But it seemed so right that rainy night in Tennessee. Then somewhere in between her Harvey's Bristol cream and the seven beers I ordered for the lady. We somehow came together for a night of stormy weather. Now there's a little bit of class in this old cowboy. There's a little bit of cowboy in the lady cowboy and the lady, as different as could be. But it seemed so right that rainy night in Tennessee. La da da da, la da da da da. Yeah, there's a little bit of class in this old cowboy. And there's a little bit of cowboy in the lady. La da. Bobby Goldsboro hoorde je 1977, de Cowboy en de Lady. En dat was de late avond van dinsdag 17 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Robbie Williams blijft nog even bij je. Fijne nacht. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you.